een hele mooie dag. Jij bent al wakker met een lach. Een goed humeur, een leuke grap, dat maakt me blij. Jij bent zo mooi en ook zo lief. Jij bent zo vrolijk Want als je lacht, dan ziet de dag er toch veel mooier uit. Het is alsof de zon daarop voor ons schijnt. Jouw lach, je maakt me vrolijk en maakt me zo blij. leven is toch al veel te kort. Dus pluk de dag vandaag zodat het beter wordt. Al zit het soms even niet mee, we blijven gewoon met z'n twee. Het leven is mooi omdat jij altijd bij me bent.